uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Universiteiten hebben de laatste jaren honderden buitenlandse onderzoekers en samenwerkingen afgewezen. Dat deden ze om te voorkomen dat gevoelige informatie in buitenlandse handen komt, blijkt uit een rondgang van de NOS langs tien universiteiten. Die maken gebruik van speciale adviesteams die uitzoeken of een buitenlandse wetenschapper of instelling een risico vormt. En ze letten er ook op dat landen als China, Rusland of Iran geen invloed krijgen op het onderwijs en onderzoek. De omzet van aanmerken in supermarkten is het afgelopen jaar gedaald. Mede door het einde van de verkoop van sigaretten liep de totale verkoop terug met 9 Maar ook als tabak niet wordt meegerekend, blijft er een mager jaar over. Zo daalde de omzet van Heineken, Unox en Douwe Egberts. Het constitutioneel hof van Zuid-Korea heeft een streep gezet door de afzetting van interim-president Han. Die keert daardoor terug als tijdelijke opvolger van de afgezette president Yoon. Zuid-Korea zit in een grote politieke crisis. President Yoon werd in december afgezet... omdat hij het parlement buitenspel probeerde te zetten... door de militaire noodtoestand uit te roepen. Zijn opvolger Han moest daarna ook weg... omdat hij het proces tegen Yoon zou hebben gedwarsboomd. Maar het Hof oordeelt nu dat Han niet de wet heeft overtreden. In Turkije hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de arrestatie van oppositiepoliticus Imamoglu. Het was al de vijfde avond op rij dat mensen de straat op gingen. Onder meer in Istanbul, Ankara en Bursa. op sommige plekken liepen demonstraties uit de hand. Nederland is na penalties tegen Spanje uitgeschakeld in de Nations League. Het was een spannende wedstrijd in Valencia... waarin Oranje zich steeds terugvocht van een achterstand, ook in de verlenging. En uiteindelijk moest de wedstrijd met strafschoppen worden beslist. Die nam Spanje beter. Voor Nederland misten Noah Lang en Donjan Malen.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 Now 1985, high school made me cry, and that thing crazy. It was the first time I got high on life, sweet grass, good class. Being cool, my teachers always said. no, no. And every day I've been alive. There is nothing I would change.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 De omzet van aanmerken in supermarkten is het afgelopen jaar gedaald. Mede door het einde van de verkoop van sigaretten liep de totale verkoop terug met 9 Ook als tabak niet wordt meegerekend blijft een mager jaar over. De inwoners van Parijs willen minder auto's in hun stad. Ze stemden in een referendum voor het autovrijmaken van 500 straten. Welke straten dat zijn, wordt later besloten. De opkomst van het referendum was wel extreem laag. Het weer, de mist trekt snel weg. Daarna op veel plekken droog bij 12 tot 17 graden.